In zijn huis in Engeland is de voormalige topondernemer Albert Heijn overleden... de kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen. Hij was jarenlang de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ahold. Albert Heijn begon in 1949 bij de onderneming en werd twee jaar later verantwoordelijk voor de invoering van de zelfbediening bij Albert Heijn, de eerste in Nederland. Van 1962 tot 1989 leidde hij het bedrijf en zorgde hij ervoor dat Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. In de jaren 90 stopte hij met werken en ging hij op een kasteel in Engeland wonen. Albert was de broer van Gerrit-Jan Heijn, die in 1987 ontvoerd en vermoord werd. Albert Heijn is 83 jaar geworden. De toegangswegen van Itteren en Borgaren dreigen opnieuw onder water te lopen. Dat heeft de gemeente Maastricht bekendgemaakt. Inwoners van de dorpen hebben het advies gekregen hun auto naar een hoger gelegen parkeerplaats te brengen. Door de aanhoudende regenval in de Ardennen stijgt het peil van de Maas. De verwachting is dat het water niet zo hoog komt als afgelopen weekend. Vanwege het stijgende water van de rivier de Roer tussen Vlodrop en Roermond zijn een paar lokale wegen afgesloten. Het peil van de Roer zal hoger komen te staan dan afgelopen weekend. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een wetswijziging die D66 voorstelt niet behandelen. De Kamer wil het voorstel destructief verklaren.